Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wil maar niet opschieten met de bouw van nieuwe woningen, dat zegt het CBS. Ze zien dat er in de eerste maanden van dit jaar veel minder vergunningen zijn afgegeven. Het waren er zo'n 12.500, 3500 minder dan een jaar eerder. Zonder vergunningen kun je natuurlijk niet beginnen, dus het CBS denkt dat er de komende tijd minder zal worden gebouwd. En de meeste mensen in Nederland zijn voor uitbreiding van het aantal militaire oefeningen en andere activiteiten. Ook als dat betekent dat ze last hebben van bijvoorbeeld laagvliegende straaljagers of geknal in de verte. Driekwart van de Nederlanders vindt dat prima, zegt deze onderzoeker, als dat betekent dat ons land dan beter beschermd kan worden. Wat we eigenlijk zien is dat eh, een groot deel van Nederland toch bezorgdheid ervaart rondom eh, de oorlogsdreiging in de wereld. Eh, en daaruit zie je ook dat gewoon heel veel Nederlanders steun hebben voor eh, het uitbreiden van defensielocaties en ook het verhogen van het budget voor defensie. Dat betekent niet dat alle legeractiviteiten meteen populair zijn. Lang niet iedereen zit bijvoorbeeld te wachten op F-35's in de buurt... of opslaglocaties voor munitie. Die moeten er wel komen, maar liever ergens anders. Op de gastenlijst van een Oekraïne-top in Turkije ontbreekt vandaag één opvallende naam. Die van de Russische president Poetin. Hij kwam zelf met het idee voor het overleg, maar zal er dus niet bij zijn, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De afgelopen dagen tot gisteravond laat toe eh, was er dus die intrige van gaat Poetin wel, gaat Poetin niet, eh, ontmoet hij Zelensky, ontmoet hij Zelensky niet. Komt Trump misschien nog vanuit zijn reis in, eh, in, in het Midden-Oosten? Het antwoord op die vragen is drie keer nee. Geen Poetin, geen Trump en dus ook geen ontmoeting tussen tussen Poetin en Zelensky. Er wordt wel gepraat over een mogelijk staakt het vuren... maar dat zal worden gedaan door onderknuppels. Bij een blikseminslag in een dierenpark in Zuid-Frankrijk... zijn 13 mensen gewond geraakt, onder wie vier kinderen. Twee mensen werden direct geraakt, de andere indirect. Franse media zeggen dat één persoon er zo slecht aan toe was... dat hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Het zou gaan om een Duitser. En het weer dan nog in het midden en zuiden vandaag. Eerst wolken. In het noorden is er wel meer zon. Later breekt die overal door en wordt het weer een prima lentedag. Bij maximaal 15 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Eemnes een kwartier vertraging. En rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan kun je tussen Heemskerk en Knopend Rotterpolderplein...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 she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dream of. it's so Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Wetenschappers voelen zich steeds vaker ingeperkt in hun vrijheden... zegt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zo wordt er meer dan voorheen gestuurd op welke onderzoeken geld krijgen... en ook worden wetenschappers steeds vaker bedreigd. De Russische president Poetin gaat niet naar Istanbul... om met de Oekraïense president Zelensky te praten over een staakt het vuren. Gaat wel een Russische delegatie met diplomaten. De meeste Nederlanders steunen uitbreiding van het aantal militaire activiteiten. Ook als dat leidt tot extra overlast in de eigen omgeving, blijkt uit een onderzoek van Kieskompas. Het weer, in het midden en zuiden van het land eerst vrij veel bewolking.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 But in return, all you could say Was, hi, George, meet my fiancé Guns, guns, having some fun Crazy ladies, keep them on the run Wise guys realize there's danger in emotional ties See, single and free, no fears, no tears What I want to be want to take a look at you.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 Young guns having some fun. Crazy ladies keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. Save me, single and free. No fears, no tears, but I want to be. such fun and everything was fine.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 Just watch your mouth, baby, out of line. thing I know I just can't let it go Meeting you was something no one else needs to know I guess I'm thinking of you Like I would know what to do If and when I found you But I don't, I've got no clue all the things we could do.